Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de Tweede Kamerverkiezingen staat er een nieuwe partij op het stembiljet. Pieter Omzicht heeft bekendgemaakt dat hij met een eigen partij meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nieuw sociaal contract. Ons land heeft grote problemen en die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven en een nieuwe politiek. Zo wil hij een andere bestuurscultuur en hij wil iets doen aan het huizentekort. Het plan van de oud CDA kan best voor wat zweethandjes en stress bij andere partijen zorgen, denkt politiek verslaggever Wilco Boom. Hij wordt door verschillende bureaus eh, op, op tientallen eh, zetels gepeild als hij gaat meedoen. En vooral de BBB en de PVV zouden daar de dupe van zijn. Wat niet helemaal onlogisch is, hè, want Van der Plas en ook Wilders richten zich op ontevreden kiezers en dat doet Omtzigt ook. Het is nog niet bekend wie er behalve Omtzigt op het stembiljet komt te staan. Mensen kunnen zich binnenkort aanmelden. De bosbranden op Tenerife zijn waarschijnlijk aangestoken, dat zegt de politie. Al bijna een week staat op het Spaanse eiland een groot gebied in de fik. De politie probeert uit te zoeken wie die branden heeft aangestoken, vertelt correspondent Edwin Winkels. Het is midden in de, in de nacht gebeurd, maar de Guardia Civil is wel duidelijk. We gaan onderzoeken. Ze gaan ook zoeken, of zijn al bezig met sporen natuurlijk. En Wat kunnen ze vinden? Eh, is er benzine gebruikt? Eh, zijn er eh, DNA-sporen van mensen te vinden om te achterhalen wie het in zijn hoofd heeft gehaald om, om met deze omstandigheden een, daar een vuurtje aan te stoken? Meer dan 12.000 mensen moesten door de bosbranden al hun huis uit. In Bagdad, de hoofdstad van Irak, zie je even geen reclame voor fastfood of schoenen op grote schermen. Die grote schermen die staan uit nadat er door een hek porno te zien geweest zou zijn. Er is iemand opgepakt. Hij zou ruzie hebben met het bedrijf achter de schermen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Vanmiddag wat stapelwolken. De temperatuur is ook prima. 23 graden aan zee en 25 tot 28 graden in de rest van het land.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 In het inhoudelijke programma pleit Omtzigt onder meer voor een nieuwe bestuurscultuur. De gouverneur van Hawaii zegt dat op het eiland Maui... na de verwoestende natuurbranden mogelijk nog zo'n 1300 mensen worden vermist. Tegen nieuwszender CBS zei gouverneur Green ook... dat het nog weken kan duren voordat alle slachtoffers geïdentificeerd zijn. President Biden en zijn vrouw bezoeken het getroffen eiland vandaag. In Bagdad zijn alle digitale reclameschermen uitgeschakeld nadat er op één daarvan porno was te zien. Het scherm bleek gehackt.